Van het rood van de glorende hoop. Van het rood dat rechtvaardigheid bracht. Van het rood waarin altijd een toekomst wacht. Naar het duistere zwart van de nacht. Denk aan het rood van twee wangen die blozen. Aan het rood van een mooie bos rozen. Aan het rood van de zon die je vlammend aan kan ik niet. Dat wil ik niet. Van het rood waar ik zo in geloof. Van het rood waar gelijkheid bestaat. Van het rood dat zich door niemand leiden laat. Naar het drukkende zwart van het kwaad. Denk aan het rood van twee wangen die blozen. Aan het rood van een mooie bos rozen. Aan het rood van de mond die je kuste en je zweven liet. Aan het rood van het lint dat je invlocht. Aan het rood van een hart vol van hartstocht. Aan het rood van de zon die je vlammen. Het is de jurk die ik jou ooit zal geven. Hij straalt in de zon die ons beiden verblind. We dansen, we zwieren in het rond in de branding. En rood is je haar als het zweeft op de wind. het zwart waar ik steeds tegen vecht. In het zwart dat mijn liefde omsloot. In het zwart van een oorlog vol haat en dood. Voel ik, denk ik en droom ik nog.